Gisteren verscheen nog een Britse studie waaruit bleek dat de Omicron-variant waarschijnlijk minder ziek maakt. Maar het OMT vindt dat er nog te weinig bewijs is. Het OMT denkt binnen twee weken voldoende gegevens te hebben om echt te kunnen concluderen of de Omicron-variant minder ziekmakend is. Het volgende OMT-advies staat gepland voor 3 januari. De nieuwe quarantaineregels voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn slecht nieuws voor ouders. Dat zegt Boink, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. In de nieuwe richtlijning staat dat ook hele jonge kinderen 10 dagen in quarantaine moeten als er nauw contact is geweest met iemand met corona. Eerder waren ze uitgezonderd van die regels. De RIVM heeft vanmiddag de quarantainelijnen verzwaard vanwege de opmars van de Omicron-variant. De burgemeester van Leiden heeft een sportschool voor twee maanden gesloten... omdat de coronaregels niet werden nageleefd. Zo bleef de sportschool deze week geopend, ondanks de ingestelde lockdown. Dit voorjaar hadden ze de regels ook al overtreden door open te blijven... terwijl binnensportlocaties gesloten moesten zijn. Afgelopen week zijn ruim 900.000 boosterprikken en derde prikken gezet. In totaal zijn het er nu bijna 2,5 miljoen. En dat betekent dat 16,4% van de gevaccineerde 18-plussers nu de booster heeft gehad. Mensen die in 1970 of eerder geboren zijn kunnen sinds vandaag een afspraak maken voor een boosterprik. Het weer in het noorden en midden van het land gaat het vannacht en morgen vriezen. Variërend van min 1 tot min 5 graden. Het kan op eerste kerstdag glad zijn op de weg en vannacht ook. In het zuiden blijft het wel boven nul. Maar is er kans op wat regen en langs de grens natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij.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 Hoor je op ZFM. ZFM. Sorry, I'm not so merry. But I feel like this yearly. Christmas time isn't my vibe. Brings no joy into my life. Watch the snow as it's falling. And I don't feel thing Only dark in the tree lights Just another December night Sleigh bells ring comecei nome Música hum.